van 6 uur. Dit is Maud Schreurs met het NWVV-leider Wilders heeft opnieuw een verkiezingsdebat afgezegd. Hij doet nu ook niet mee aan het Carré-debat van onder meer RTL Nieuws. Wilders is boos omdat hij omroep zijn broer Paul heeft geïnterviewd. De PVV-leider noemt het op Twitter walgelijk dat zijn familie bij de campagne wordt betrokken en noemt RTL Nieuws laaghartig tuig. De omroep begrijpt dat Wilders niet blij is dat zijn broer afstand van zijn ideeën neemt maar volgens de hoofdredacteur van RTL Nieuws moet hij dan boos zijn op zijn broer en niet op RTL. De PVV had ook al het premiersdebat van RTL afgezegd, omdat er te veel partijen mee mochten doen. De waterproblemen in Gelderland duren nog zeker tot vanavond laat. Zo'n 30.000 huishoudens zitten zonder water... omdat twee grote waterleidingen onder de IJssel lek zijn. Eén lek wordt inmiddels gemaakt, maar monteurs zijn nog op zoek naar het tweede lek. Door de problemen is een supermarkt in onder meer Doesburg en de Reden een run ontstaan op flessen water. Op veel plekken is het al uitverkocht. Schrijver Maarten het Hart heeft de derde editie van de Biesheuvelprijs gewonnen... met zijn bundel De Moeder van Icabod. De prijs wordt sinds 2015 uitgereikt aan de schrijver van de beste korte verhalenbundel. De jury bekroonde het boek vanwege de kleurrijke personages... de subtiele excentriciteit en de onmiskenbare kwaliteit. In de Eredivisie heeft Ajax de uitwedstrijd tegen Vitesse gewonnen. In Arnhem werd het 1-0. Ajax had kunnen winnen met 2-0, maar de Amsterdammers misten een kwartier voor tijd een strafschop. Desondanks behoudt Ajax de tweede plek. Sparta had Groningen op bezoek en dat duel eindigde in een gelijkspel 2-2. Eerder vanmiddag kwam AZ niet verder dan een 1-1 gelijkspel uit tegen Willem II. Het weer overwegend droog, maar vannacht in het westen opnieuw regen... bij minimaal van een graad of 5. Morgen is het bewolkt met nu en dan een bij. In de middag opklaringen, het wordt zo'n 10 graden. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk eh, bij Amsterdam op de A10, de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer...